uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De premier van Haiti zou af willen treden. Volgens de Caraïbische buurlanden heeft Ariel Henry zijn ontslag ingediend. Meerdere Caraïbische landen en ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië... hebben vannacht de crisis in Haiti besproken. Gewelddadige bendes eisen dat de premier vertrekt. Ze dreigen het land in een burgeroorlog te storten. De buurlanden willen dat er nu een politieke overbruggingsperiode komt in Haiti... gevolgd door verkiezingen. Bij luchtaanvallen op steden in Jemen zijn gisteren zeker elf mensen omgekomen. Dat heeft de regering van Jemen tegen persbureau Reuters gezegd. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de Britse en de Amerikaanse luchtmacht. De landen voeren sinds maanden aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. De Houthi-rebellen vallen schepen aan in de Rode Zee. De rebellen zeggen de aanvallen te intensiveren. In Duitsland is opnieuw een grote treinstaking. Machinisten van Deutsche Bahn leggen het werk neer... en dat betekent dat er veel minder regionale en lange afstandstreinen rijden. Personeel in het goederenvervoer staakt al sinds gisteravond. Het is de zesde staking van Duitse machinisten in korte tijd. CAO-onderhandelingen zitten muurvast. De staking duurt in eerste instantie 24 uur. Ook veel internationale treinen tussen Nederland en Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een lening van 6 miljoen euro aan voetbalclub Cambuur. Met het geld kan de club een nieuw stadion afbouwen. Zonder de lening waren ook woningbouwplannen in de buurt in gevaar gekomen. Volgens Omroep Friesland was dit voor de raad een voorname reden om voor te stemmen. Het weer, vandaag opnieuw een bewolkte dag met soms wat regen.